Het raam open met een klap. Een kleine schaduw op de trap. De torenklok slaat 12 uur. Een schilderij valt van de muur. Mijn radio wordt aangezet. Ik lig te bibberen in mijn bed.